Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komen nog twee grensovergangen tussen Turkije en Syrië. In dat laatste land komt de hulp na de beving maar moeilijk op gang... omdat het in dat land nog altijd oorlog is. Hulporganisatie De Witte Helmen meldt dat het dodental in Syrië is opgelopen naar 1730... en er zijn nog honderden vermisten. Door de grensovergangen moeten voedsel en andere spullen naar het land worden gebracht. In Turkije zoeken hulpverleners uit de hele wereld ondertussen met man en macht naar overlevenden ziet ook mijn collega Jeroen de Jager vanuit het Jeramgebied. Of er nog steeds gewonden worden gevonden is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, 72 uur bijna na de aardbeving wordt dat steeds moeilijker om nog overlevenden in dat puin te vinden. Het Nederlandse Search and Rescue Team heeft inmiddels 10 mensen onder het puin vandaag gehaald. De ambassadeur van Rusland is op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om MH17. Dat zegt premier Rutte. Het internationaal onderzoeksteam JIT bracht vandaag naar buiten dat de Russische president Poetin waarschijnlijk groen licht heeft gegeven om die Buk-raket te gebruiken, waarmee vlucht MH17 is neergehaald. D66 wil dat de ambassadeur van Rusland het land wordt uitgezet, maar daar ging Rutte verder niet op in. In de buurt van de Canadese stad Montreal is een stadsbus ingereden op een kinderopvang. Daarbij zijn twee kinderen om het leven gekomen. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De buschauffeur is opgepakt en wordt beschuldigd van moord en gevaarlijk rijgedrag. Volgens getuigen leek het een opzettelijke daad. En balen voor carnavalsartiesten Gully en Lanterfantje. Ja, ze dachten even een hit te scoren met dit nummer. La la la la, la, la, la Ja, als je de melodie herkent, dan kun je het misschien al raden. Het is een parodie van deze plaat. La da da da da da da. La da da da da. La da da da da da. La da da Ladada van Cloud. Zijn platenmaatschappij heeft het nummer nu offline laten halen op Spotify. Op YouTube en TikTok is Ladders Zat nog wel gewoon te beluisteren. En de carnavalsartiesten zeggen zelf dat het juist als grap bedoeld was.